UNESCO zette de 16 monumenten deze week op de werelderfgoedlijst toen de moslimrebellen met de aanvallen dreigden. De VN-organisatie heeft de acties scherp veroordeeld. In het Brabantse Fijnaart is een koffer gestolen met gereedschap voor het opmaken en verzorgen van overledenen. Volgens de politie kan het gebruik ervan levensgevaarlijk zijn. Het gereedschap kan zijn besmet met bacteriën die tot ernstige ziekte of zelfs tot de dood kunnen leiden. De eigenaar, een postmortale zorgverlener, had de spullen in haar auto gelaten toen ze anderhalve week geleden op vakantie ging. De inwoners van Liechtenstein hebben in een referendum besloten dat prins Alois niets van zijn macht hoeft in te leveren. kwart van de Liechtensteiners stemde tegen in een volkaartpleging die was uitgeschreven door de democratische beweging in de dwergstaat. Alois blijft daardoor het recht houden zijn veto uitspreken over de uitkomst van elk referendum. In Liechtenstein kan iedere burger een wetsvoorstel indienen waarover dan in een referendum gestemd wordt. De Nederlandse mannen hebben op de EK Atletiek in Helsinki goud gewonnen op de 4x100 meter estafette. De ploeg liep met 38 seconden en 34 honderdste een nieuw Nederlands record. Het zilver was voor Duitsland, het brons voor Frankrijk. De Nederlandse estafette dames wonnen eerder op de middag het zilver op de 4x100 meter. Hun tijd van 42 seconden en 80 honderdste is ook een nieuw Nederlands record. De Duitse vrouwen wonnen het goud van Polen het brons. Het weer. Vanavond wordt het droog en helder. Morgen soms sluierbewolking en enkele stapelwolken, maar ook geregeld zon. Het wordt een graad of 22. De dagen daarna wordt het een paar graden warmer, maar neemt ook de kans op een bui toe.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 Herman Vriend met het NOS Journaal. In Kiev is de finale van het EK voetbal aan de gang. Titelverdediger Spanje speelt tegen Italië. In de hoofdsteden van beide landen volgen duizenden fans het duel op grote tv-schermen. In de aanloop naar de wedstrijd zijn nergens nog problemen met de fans gemeld. In Mexico zijn de stembureaus open voor verkiezingen. Mexicanen kunnen onder meer stemmen voor het parlement en voor een nieuwe president. De institutionele revolutionaire partij, die het land in de vorige eeuw ruim